Robert Walters met het NOS Journaal. Bij het klimaatprotest op de A12 bij Den Haag heeft de politie 700 demonstranten aangehouden. Ze blokkeerden een deel van de snelweg urenlang sinds het begin van de middag. De politie zegt dat de actievoerders meerdere keren zijn gevraagd om weg te gaan... en ondanks dat bleef een deel van de demonstranten op de weg zitten. Daarom zette de politie een waterkanon in. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het triest dat dat nodig was. Activisten die toch op de weg bleven zijn met bussen naar het politiebureau gebracht. Rond 8 uur was de A12 weer vrij. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. Hij zegt dat hij rust wil bieden aan de redactie en het programma vanwege de ontstane commotie na het artikel. De presentator heeft een korte tijd af een affaire gehad met een jonge stagiaire. Nadat zijn vrouw daarachter was gekomen zou Egbers de stagiaire hebben gepest en geïntimideerd. Gert van het Hof vervangt om Egbers morgen op tv. Bij Russische beschietingen in Oekraïne zijn vier burgers gedood, melden Oekraïense bronnen. In de stad Gerson werden drie inwoners geraakt door Russische granaatscherven. Ook in de oostelijke regio Donetsk is een dode gevallen, zegt de gouverneur daar. Drie mensen zijn in die regio gewond geraakt. Journalist Daniel Verlaan is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol? De finale van het populaire televisieprogramma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soesdijk in Baren. De mol was dit keer tv-presentator Jurre Geluk. In de finale ging het tussen zwemster Ranomi Kromili Jojo en Geluk. Hij ging er uiteindelijk met de winst en een geldbedrag van ruim 11.000 euro vandoor. Het weer op veel plaatsen koelt het flink af.